Mark met het NOS-journaal. Duitsland wil landen moeten vasthouden aan de gemaakte begrotingsafspraken, inclusief de 3%-norm voor het begrotingstekort. stimuleren van de economie mag niet leiden tot hogere tekorten, zei een woordvoerder van kanselier Merkel. Ze pleit voor structurele hervormingen om de financiën op orde te brengen. Gisteren werd in Frankrijk de socialist Hollande gekozen tot president. Hij erkent dat er moet worden bezuinigd, maar Hollande wil ook investeren om de economie op gang te brengen. Merkel heeft Hollande uitgenodigd om naar Berlijn te komen voor een overleg. Wanneer is nog niet bekend. Het CDA heeft de namen van de zes kandidaten voor het lijsttrekkerschap bekendgemaakt. Het zijn de landelijke politici van Haarsma Buma, Spies, Bleker en Van Torenburg en twee outsiders, onderwijsbestuurder Wintels en de permanentse wethouder Keizer. De commissie heeft na gesprekken met alle twaalf kandidaten een keuze gemaakt op basis van de profielschets. Vanavond gaan de kandidaten in Rotterdam voor het eerst met elkaar in debat. Tien nabestaanden van mannen uit Zuid-Sulawesi willen een schadegoeding en excuses van de Nederlandse staat. Ze waren er getuigen van dat hun mannen en vaders in 1946 door Nederlandse militairen werden doodgeschoten. Volgens advocaat Zegveld wilden de weduwe en kinderen vooral erkenning van het leed dat hen is aangedaan. Zegveld heeft de zaak aangekaart bij minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken. Ibrahim Afellay is opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal in de aanloop naar het EK in Polen en Oekraïne. Afellay was een groot deel van het seizoen geblesseerd. Bondscoach Van Marwijk riep 36 spelers op. Eind deze maand moet hij dat aantal terugbrengen tot 20 veldspelers en 3 keepers. Opvallende namen in de groep van 36 zijn verder Feyenoord-keeper Mulder, de nog geblesseerde PSV'er Pieters en verdediger Viergever van AZ. Het weer, Plaatselijk kan er een bui vallen. Het is een graad of 15. Er is ook af en toe zon. Morgen veel bewolking met ochtends vooral in het westen wat regen. Smiddags in het hele land een paar buien met een kleine kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Ik heb al een overzicht van de snelheidscontroles. Die vinden onder meer plaats op de A27 tussen Utrecht en Gorkum en op de A30 tussen Ede en Barneveld. Maar ook op andere plaatsen kan gecontroleerd worden. Niet alle controles worden vooraf bekendgemaakt.